Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Vlaardingen is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een pand van een loodgieter. Dit keer gaat het om een garage. Volgens de politie is er schade aan de deur en een naastgelegen woning. Er zijn geen gewonden. Gisternacht ging er een explosief af bij het woonhuis van de loodgieter. De burgemeester van Vlaardingen heeft de panden gesloten. De politie houdt sindsdien extra toezicht bij de gebouwen. Het is nog altijd onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht zeker 25 mensen gewond geraakt. De raketten kwamen neer op meerdere gebouwen, waaronder een kinderziekenhuis, zegt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. De Algemene Vergadering van de VN heeft voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming, net als bij de vorige stemming over een wapenstilstand. De resolutie is niet bindend, wat betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. Staatssecretaris Veilbrief is teleurgesteld dat het dit jaar niet meer lukt om huiseigenaren in het aardbevingsgebied duidelijkheid te geven. Eigenaren van zo'n 2500 woningen zouden voor het einde van het jaar horen of hun huis versterkt moet worden of niet. Maar vanwege een tekort aan ingenieurs is dat niet haalbaar, zegt de Nationaal Coördinator Groningen. De nieuwe Argentijnse regering heeft besloten om de peso de helft minder waard te maken. Het is onderdeel van een nieuwe aanpak tegen de inflatie waar het land mee kampt. Naast de devaluatie van de peso gaat er minder geld naar de provincies, verdwijnen er ministeries en worden openbare werken opgeschort. Het IMF is tevreden met de maatregelen. Het weer in het noorden begint de dag grijs met mogelijk nevel.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 Dit keer gaat het om een garage. Er zijn geen gewonden. Het is nog altijd onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht zeker 25 mensen gewond geraakt. Brokstukken kwamen neer op meerdere gebouwen, waaronder een kinderziekenhuis, zegt de burgemeester. De VN heeft voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming. En het weer. In het noorden begint de dag grijs met mogelijk nevel. Verder is het bewolkt en kan het af en toe regenen. Het wordt 5 tot 8 graden. Ladies and gentlemen... for Christmas. All I need is love. Oh yeah. All I need is love. Yeah. All I need is coordinated Bentley's watches, party me a 60 inch in every But all I wanna see.